Dam zou hij zijn rentree op het hoogste podium maken. Het weer in het noorden bewolkt en nevelig, in het zuiden vrij helder met kans op mist. Vannacht is het 4 tot 8 graden, overdag bewolkt bij maximaal rond 14 graden.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 Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij het eens graag Zeg ik stop, ga je toch nog baby. No, you can't take the car. Take the kid. Take all these bills on the table over here.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 Dat is niet gelukt, omdat de communicatieapparatuur in de reddingscapsule niet werkt. De reparatie zal nog een paar uur duren. De eerste mijnwerker die naar boven mag is een vader van twee kinderen. Tijdens hun verblijf maakte hij de filmbeelden die de hele wereld overgingen. Zijn familie klaagde dat hij zelf zo weinig in beeld kwam. De redding van de mijnwerkers is in veel landen live te volgen. Ook in Nederland onder meer op het digitale themakanaal Journaal 24 en op de website nos.nl. In Groot-Brittannië is de Booker Prize uitgereikt aan de schrijver Howard Jacobson. Hij kreeg de prijs voor zijn roman The Finkler Question. In zijn boek beschrijft Jacobson wat het betekent om Joods te zijn in deze tijd. De jury roemt Jacobson voor zijn uiterst grappige, scherpe en intelligente teksten. De Booker Prize wordt jaarlijks uitgereikt aan een auteur uit een van de landen van het Britse gemene best of uit Ierland. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 56.000 euro. Jury van Gelder is om medische redenen van persoonlijke aard uit de WK Turnploeg gezet. Dat zei bondsmanager Gootjes gisteravond als toevoeging op het nieuws dat Van Gelder niet meedoet aan het WK. Dat komend weekend in Rotterdam begint. Uit het oogpunt van privacy wilde Gootjes op een persconferentie gisteravond weinig meer kwijt. Wel zei hij dat het teambelang niet in het geding kon laten komen. Van Gelder maakte in september zijn rentree na een schorsing van ruim een jaar vanwege cocaïne.